Renate Kok met het NOS Journaal. Een deel van de gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagzaak is onvindbaar. Het is volgens minister Hoekstra van Financiën nog steeds de bedoeling... dat alle 300 ouders voor kerst compensatie krijgen. Maar niet iedereen is te vinden. Van sommige mensen zijn er geen rekeningnummers meer... of is er geen vaste woon- of verblijfplaats. De ouders van wie alle gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn... krijgen hun schadevergoeding vandaag of begin volgende week op de rekening gestort. De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die mogelijk meerdere vrouwen heeft aangerand in Amsterdam-Zuid en in Buitenveldert. De verdachte is moeilijk al bijna 20 jaar actief. De politie heeft in de loop der jaren een tiental aangiftes binnengekregen over aanrandingen die veel overeenkomsten hebben. En de recherche vermoedt dat het daarom om dezelfde dader gaat. Hij had het vooral gemunt op jonge vrouwen en meisjes. Op beelden is te zien dat hij achter meisjes aanfietst, een van hen betast en daarna hard wegfietst. Dat gebeurde in ieder geval in de zomers van 2000, 2008 en 2013. Groningen krijgt het Europese testcentrum voor de Hyperloop... een ultrasnel transportsysteem voor mensen en goederen. De Hyperloop bestaat uit vacuumbuizen waarin capsules worden geschoten... die een snelheid tot 1000 km per uur kunnen bereiken. Groningen was samen met Zeeland in de race voor het centrum... met onder meer een 3 kilometer lange testbaan... Onderzoeken moeten uitwijzen of die Hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korte afstandsvluchten. Het testcentrum moet in 2022 opengaan. Tom Dumoulin gaat volgend jaar als een van de kopmannen van de Jumbo-Visma naar de Tour de France. En ook Roglic, de winnaar van de Ronde van Spanje en Stefan Kruiswijk, de nummer drie van de Tour dit jaar, staan aan de start van de Ronde van Frankrijk. Sprinter Dylan Groenewegen gaat niet naar de Tour. De ploeg heeft besloten om hem naar de Giro in Italië en de Vuelta in Spanje te sturen. Het weer, het is op steeds meer plaatsen droog, komt ook wat zon erbij... en het is ongeveer 12 graden. Morgen af en toe zon, aan de kust een bui... en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel bijzonderheden zijn er momenteel niet. Er is wel wat dagelijkse drukte op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp heb je een kwartier vertraging. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg 5 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg.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 I'm gonna build me a snowman. Hope your pictures don't knock down. got a lot of those. Ten bands on my Gucci coat, ten O's in the studio. Yes, I'm gonna miss you, Joe, but I gotta let her go.